Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Festivals doen ook mee met het handeltje in stikstofrechten, schrijft de krant NRC. Er mag maar een bepaalde hoeveelheid stikstof worden uitgestoten in een gebied... en festivals proberen die rechten te kopen van boeren die daar zitten. Anders kan het festival niet doorgaan. Bijvoorbeeld Down the Rabbit Hole en De Zwarte Cross hebben er mee te maken. Handelen in stikstofrechten is niet verboden... maar er kan er soms wel voor zorgen dat er juist meer stikstof in de natuur terechtkomt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat gezinnen met kinderen die hun waterrekening niet kunnen betalen niet mogen worden afgesloten. De kinderombudsman en een speciale VN-rapporteur kwamen vandaag met een oproep. Zij vinden dat kinderen recht hebben op water. Om een gewoon leven te hebben, vriendjes uit te kunnen nodigen, maar ook de wc door te spoelen. Of eh, als je uh, menstrueert, je schoon te kunnen houden. Kinderen hebben hebben water nodig als basisvoorziening in hun huis en het moet uit de kraan komen. In veel Europese landen mogen gezinnen niet worden afgesloten van drinkwater, maar in Nederland wel. Een jaar of drie geleden zag je ze op heel veel plekken opduiken, de coronateststraten. Veel ondernemers zagen daar toen een goed verdienmodel in. Maar nu de pandemie achter de rug is, zijn er nauwelijks nog van die teststraten over. Ook die van Monique uit Culemborg is weg. Zij organiseert nu weer evenementen. we starten met een bedrijfsopening en dan hebben we een diner eh, in eh, Paleis Soestdijk in Baren. En we hebben wat bruiloften waar we druk mee zijn, dus eh, genoeg te doen. Vindt u dat toch weer leuker dan met zo'n stok in iemands neus zitten. Ja, blijft veel leuker. Ja. ja, toch wat ander contact met de mensen dan. Ja. <laughs> Bijna alle teststraten zijn nu verdwenen. Er zijn er alleen nog een paar van de GGD... voor mensen met een kwetsbare gezondheid die willen checken of ze corona hebben. Het weer nog, weinig bewolking vanavond. Vannacht gaat het overal wel een paar graden vriezen. Morgen volop zon, bijna geen wolken en een graad of zeven. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Langzaam maar zeker worden de files wat korter. Op de A5 heb je nog 10 minuten tijdverlies voor de aansluiting met de A10 richting Amsterdam dus. Er zijn nog twee rijstroken dicht op de A10. Het is vooral druk op de A10 bij Amsterdam bij de afrit Amsterdam Centrum. Daar heb je ook nog 10 minuten extra reistijd. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je een kleine 10 minuten oponthoud... tussen de knooppunten De Hoek en Burgerveen.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 Why don't you give me a break? Shelton bleef nummer 1 in het scoren. I'm a Simple Man was de eerste. Nu nog Keep It Between the Lines. De juist gedraaide trouwens was wel zijn laatste nummer 1 hit. He was sitting beside me in the passenger seat As I looked through the windshield at the quiet little street He was smiling so proud as he gave me the key. But inside I knew he was as nervous as me. And I said, Daddy, oh daddy, are you sure I know how? Are you sure that I'm ready to drive this car now? He said, I'm right here beside you, and you're gonna do fine. All you gotta do chair I'm a sneaking a look At him lying on the floor With his coloring book and Then he called me watching And he climbed on my knee Said, Daddy, oh Daddy Would you do one with me? then I hooked him so tightly As we turned the page Said, I haven't done this Since I was your age he said, I'm right here beside you, and you're gonna do fine. Daddy, all you gotta do is keep it between the lines. So we finished the picture, and I put him to bed. Got down on my knees, and I bowed my head, and I said, Father, oh, Father I feel so alone Are you sure I can raise him With his mommy gone Then the answer came back So gentle and low In the words of my daddy From so long ago Said I'm right here beside you And you're gonna do fine All you gotta do Is keep it between is het favoriete album van de maand. Zoals Hank Williams III ooit zei, hoe ouder je klinkt, hoe meer punk je wordt. Zachariah Malachi omarmt dit zeker met een deel van zijn songwriting. Dit komt misschien wel het best tot uiting in het laatste nummer op het album Final Stages of Hank waar Zacharias toewijding en diepgaande studie in het leven van Hank Williams de cirkel rondmaakt. doc to call to tell the horrible news. I think it's time to tell my friends about what they will lose. I'm losing weight and I'm feeling low. There's a gal round here to thank. I'm in the final stitches of pain can't use no WebMD to find this old disease. If you listen to your cheating heart, you'll understand with ease. I can't go on another day. Well, I've lost my heart and strength. I'm in the final stages of pain. I accept my diagnosis. Well, I ain't been feeling right. I'll hop into my Cadillac and ride into the night. I'm walking in his cowboy boots, love sick and tall and plain. I'm in the final stitches. is nieuw van Lisa Lane, een uit Texas afkomstige zangeres. cover van deze week. Deze Loretta Lynn klassieker is door veel artiesten gecoverd. Stephanie Urbina Jones steekt You Ain't Woman Enough to Take a Man in een Tex-Mex jasje. Andy McKinney Band levert een repertoire van country songs van artiesten als Haggard, Strait, Jokum en Stewart. De originele nummers, waaronder Choose Me van frontman Angus McKinney, gaan op in een frisse benadering van dat klassieke countrygeluid. geluid. like just a minute. A rocket ship up to the stars. How we spend our time, what we choose to do with it, well, that's what makes us who we are. I'll choose you to wrap my time around sandy beach out by the sea. I'll choose you and you choose me. Would you choose me? sunrise the last rays of light, every moment in between. I will spend each moment I can get sterren van toen wordt teruggeblikt op het verleden. Songs van acts die zijn overleden of gestopt zijn. 17 jaar lang was ze achtergrondzangeres bij Tammy Wynette. Zelf nam ze ook een aantal singles op en ik heb er een paar opgezocht. De eerste is Don't Let the Thing Like That Stand In Your Way. Vervolgens luisteren we nog naar I Leave Your Bags at the Honky Tonk en haar grootste hit Sweet Sensuous Feeling. bags are packed and waiting. Now you can start walking. You say our love has had its day. The time has passed for talking. You know our little girl will cry. honky tonk. things a woman just can't do alone. And if home is where your heart is, then I've lost you. So let a barroom be your bedroom from now on. I'll leave your bags at the honky tonk since that's your favorite place. I'm getting tired of seeing that sick look on your face. I've gone home to mama, so now you're free to roam. I'll leave your bags. Crossroads. Kees de Haan. ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Jerry Adams is een artiest die in Nashville woont. Zijn presentatie en songs met als voorbeeld Haggard State of Mind tonen aan dat dit trouw is aan de roots. She left me half a man in a haggard state of mind. She was a farmer's daughter. Carolyn was her name. That hit Frank was an okay man from down Miss Bowie Way. It's where she's probably headed on a pair of silver wings tonight. I did all I could to make her stay. Believe me, Mama. I trapped same time. Cause she left me half a man in a haggard state. Elizabeth Ames en de Country Politans trotseren de standaard categorisering en demonstreren consequent een gemakkelijke beheersing van een verscheidenheid aan Amerikaanse muziekstijlen, country, rock en pop. Strakke songwriting, verslavende melodieën en onconventionele arrangementen kenmerken Elizabeth's sound. Thema's van liefde, verlies en wedergeboorte vertellen het verhaal. Lucky in your ears. Spotlight. Spotlight. achtzongsstellende album Back Down to the Ground, dat begin 2023 werd uitgebracht, laat zien dat de band hun rootsy geluid uitbreidt met onverwachte instrumenten en geslaagde harmonieën. Gedurende meer dan drie jaar zijn ze doorgegaan met het mixen van hun invloeden tot iets echt origineels, waarbij ze hun twangy deuntjes naar duizenden fans van alle leeftijden hebben gebracht. Gone Gone Gone was de eerste, nu nog Someone Else's Shows, The Fentons. need that much, you know. And I don't waste time just trying to find which way the wind blows. Well, I can spend all day just trying to say that I'm not a fool. But I'm more inclined to be defined by what I do. Well, some folks make their lives a show for all The symphony is a steel guitar. My philosophy is wherever you go, well, there you are. Lost, lost, lost, like the keys to my car. Een programma boordevol countrymuziek. Met onder andere uitstapjes naar bluegrass, new country, traditional country en Tex-Mex. Crossroads, het enige echte countryprogramma van Nederland. Kees de Haan. De Fairview Union is een rock country muziekduo uit Oost-Tennessee. Ze zijn vooral regionaal bekend en hebben al een viertal albums op hun naam staan. Broken Boomerang staat op hun laatste.